Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is geëvacueerd tijdens het jaarlijkse Correspondence Dinner in Washington. Dat gebeurde nadat schoten te horen waren. Een politiefunctionaris zegt dat iemand het vuur opende in het hotel waar Trump aan het dineren was. Dat gebeurde buiten de dinerzaal. Trump heeft net zelf gesproken op een persconferentie vanuit het Witte Huis. Hij zei daar het volgende. The man is, has been captured. Uh, they've they go into his apartment. I guess he lives in California. We were first lady and I were taken very well care of, very quickly, very quickly rushed off the stage. De Secret Service bevestigt dat er een verdachte is aangehouden. Over de toestand van die persoon is niets bekend. Bij een aanslag op een bus in het zuidwesten van Colombia zijn 13 mensen omgekomen. 38 anderen raakten gewond. De commandant van het Colombiaanse leger zegt dat er een explosief is ontploft in de bus... en dat het een terroristische daad was. Op een persconferentie veroordeelde president Petro van Colombia de explosie. Hij noemt de daders terroristen, fascisten en drugshandelaren. De afgelopen twee dagen zijn in het zuidwesten van Colombia 26 andere criminele incidenten gemeld. In de regio vechten gewapende groeperingen die banden hebben met de drugshandel. Vertrekkend premier Orbán van Hongarije geeft zijn zetel in het Hongaarse parlement op. Zijn Fidesz-partij leed twee weken geleden een enorme verkiezingsnederlaag... waarmee er een einde kwam aan het jarenlange bewind van Orbán. Hij zegt dat hij nu niet nodig is in het parlement... en dat hij zich gaat richten op een reorganisatie van de partij. Hij is bereid om aan te blijven als leider van Fidesz... maar daarvoor moet hij wel steun krijgen van zijn partij. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 2 tot 7 graden. Vanaf de ochtend schijnt volop de zon.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 Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry, touch the sky. I know that it's hard, but you have to try.